Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren voeren weer op meerdere plekken actie. Zo worden distributiecentra van supermarkten geblokkeerd door trekkers. Ook op de snelwegen rond Schiphol zijn acties aangekondigd. Veel reizigers nemen daarom maar het zekere voor het onzekere... en komen met de trein naar het vliegveld, ziet verslaggever Joris van Poppel. Het is eh, wel druk hier, vooral vakantiegangers natuurlijk. En die drukte die zie je vooral op het treinstation, eh, wat je net zag. Ik heb daar nou, van de tien mensen die ik gesproken heb... Uh, zijn er zeker negen die met de trein zijn gekomen vanwege die boerenprotesten. Mensen die toch het zekere voor het onzekere nemen. Terwijl op de weg zijn er nog geen blokkades hier. Schiphol is prima te bereiken nog eh, met de auto. Vooralsnog hier eh, op de weg weinig aan de hand. De boerenacties leveren ook op andere plekken weinig problemen op. Alleen op de A73 in Brabant lijkt er een actie te ontstaan. In Lauwersoog en Harlingen zijn de havens geblokkeerd... en de veerboot tussen Den Helder en Texel kan niet meer varen door een blokkade. Voor de meeste Nederlanders is het een tijdje geleden dat ze een mondkapje op hebben gehad. Maar in verpleeghuizen zijn die dingen weer gespot, staat in de Volkskrant. Nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt... vragen steeds meer verpleeghuizen aan hun medewerkers er eentje te dragen. In Huizen in Noord-Holland heeft de burgemeester twee woningen laten sluiten voor tien dagen. Er wordt gevreesd voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Voor de bewoners is onderdak geregeld. En ben jij een achtbaan na vier, zeven of tien keer wel zat? Nou, wees dan maar blij dat je niet dit weekend hebt meegedaan aan een achtbaanmarathon in pretpark Toverland. Twaalf deelnemers zaten dit weekend 24 uur met de handjes in de lucht. Al vond deze deelnemer 358 ritjes toch wat veel van het goede. Het is heel leuk in het begin. Het is ook de hele nacht en de hele ochtend leuk. Maar ik ben natuurlijk ook wel blij als het voorbij is. Want 24 uur is best lang in een achtbaan. Heel lang leuk zeg je. Wanneer was je er klaar mee? Niet snel klaar mee. Maar ik merkte wel in de nacht of tussen 6 en 8 deze ochtend. Dan, eh, dan begon het wel eh, te tellen. De deelnemers kregen elke uur een plaspauze en mochten om de vijf uur een half uur pauzeren. Ze zaten trouwens niet zomaar voor de lol in de houten karretjes. Ze zamelden dik 30.000 euro in voor een goed doel. Eh, een doel eh, dat ging over mentale problemen, eh, of dat, om mentale problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. Het weer bewolkt in het westen op andere plekken veel zon. In het binnenland kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden.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 oh. serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim.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 Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt aan je aansteken bij Zo halleluja Dat voelt behoorlijk goed, ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur de knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelengezang Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt haar je aansteken bij. Ei, Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Hart van benzine en een hele beker knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu Heb een pikanterieën.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 trophy. She had a ball or two, and I'm telling it to you straight, so you don't have to hear it another way. Oh Annie, I'm not your daddy. don't have to hit another place all of the that figure.